It could turn out right, and all I hope and long. that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Een van de mooiste Nederlands. Ja, Nederlandse ballads van de Motions van heel, heel, heel lang geleden. Wasted Worlds aan het begin van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zet. Tot 12 uur. Lekkere muziek op deze mooie zondag. Eh, heel veel afwisseling en een prachtig onderwerp. Zometeen dus. Maar eerst muziek. Herkenbare muziek. De grootste hits. Alle tijden komen naar je toe. Hier via ZVL. Onder andere deze van ABBA. I have a dream. I want you. muziek van Chicago hier. Ja, bij je eh, ZVL, zondagmorgen. Ehm, misschien ben je lekker wakker geworden. En dan zie je natuurlijk dat het zonnetje al lekker schijnt. En als je een beetje oplet, dan zie je ook dat de temperaturen vandaag flink omhoog gaan. 17 10 graden. En op het terras in het zonnetje wordt het natuurlijk fantastisch. Dus ja, dat is vanmiddag natuurlijk wel weer genieten misschien wel in je tuin. Maar voorlopig nog even muziek hier bij ZVL. Blijf bij ons, want we hebben leuke muziek dus, zoals eh, je natuurlijk al hoort. Maar ook straks een interessante gast, Harm Hakkoer. Hij is auteur. Herman de Bruin praat met hem over zijn roman Zag Nooit een Rode Mond. Het is gebaseerd op feiten en gebeurtenissen die zowel de basis vormen voor het boek als inspiratie voor een fictief verhaal. Hmm, mooie woorden, maar hoe het werkelijk zit, dat hoor je over een kwartiertje hier bij ZVL. Ja, de koffie klotst hier over de kopjes. Bij die prachtige deunen van Aha. Natuurlijk, hier bij ZVL. Summer Moved On. En als je het bekijkt vandaag... Dan moet het nog maar beginnen de zomer. <laughs> Oh, van de temperaturen vandaag. Heerlijk. En verder hoorde je George Michael met een van zijn allermooiste Heel de Pain. Over een paar minuten, ik zei het al, Harm Hak hij gaat praten over zijn nieuwe boek. Interessant. Komt eraan na onder andere deze van Ray Charles.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 Omroep ZVL. zie je toch een beetje voor je. Al die bewegingen met die armen bij dit eh, prachtige nummer van eh, deze lieden. De Sweet Sensation. Er hadden maar twee hitjes geloof ik hè, in de jaren 70. Waaronder deze Sad Sweet Dreamer. Mooi hè? Gezellig ook in de show. Verder hoorde je Ray Charles dus met een prachtige klassieker. I Can't Stop Loving You. Tijd voor het eerste onderwerp in de show op deze mooie zondag. Hier is mijn collega Herman de Bruin ga praten over een boek. Harm Hakkoer is in de studio om dat boek te promoten, denk ik. Harm, welkom. Ja. Een boek geschreven, eerste boek? Zesde eh, boek. Zesde boek. Zesde boek alweer. Kijk eens ja. aan, dus je bent het wel gewend om te schrijven. Ik vind het eerlijk om te schrijven, ehm, uh, vaak. Ik vind het een mooie titel, maar wel een beetje in mijn oren een beetje vreemd. Zag nooit zo een rode mond. Het is een, eh, op basis van een middeleeuws gedicht. Ja. En, eh, die, die term er wordt op een zeker moment eh, een hoofdpersoon, hij leest dat gedicht ook voor, moet het ook eh, kennen, omdat hij aan het hof natuurlijk gewoon de, klassieken moet kennen. En die kreeg dan het gedicht, moest hij leren, zag nooit zo'n rode mond. Mhm. Dus dat draagt hij dan ook voor. En later in het verhaal een andere hoofdpersoon, die ontmoet dames en eh, ja, het valt hem elke keer op de rode mond van die dames. en ook klassiek geschoold. En haalt hij ook elke keer de eerste zin van dat beroemde gedicht. Ja, Ehm, dat heeft als titel, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar Heban Ola Uogala Nestas. Ola Vogla Nestas, dat is de, oudste Nederlandse zin die bestaat. Ja. En dat komt ook in het boek voor. Oké. Okay. Ja. Boudewijn en eh, Marianne, die uh, een beetje een relatie hebben die met elkaar. En ondanks eh, dat ze zoveel van elkaar houden, moet Boudewijn het klooster in. Mhm. En eh, nou, dat vindt hij moeilijk, maar houdt toch contact met eh, Marianne en de familie. En op een zeker moment, eh, ja, dan is de liefde groter dan het... Uh, celibaat. Celibaat. Ja, ja. <laughs> en dan krijgen ze een kind samen. Daardoor wordt Boudewijn wordt verbannen naar Canterbury... En daar krijgt hij te horen dat hij vader geworden is. En dan schrijft hij het mooie gedicht eh, op basis van een ander middeleeuws gedicht. Hebben alle vogels nestas? En eigenlijk wilde dat zeggen, alle vogels hebben een nestje. Waarom zullen wij geen nestje bouwen? En dat had hij het liefst gedaan met Marianne. Ja. En eh, eigenlijk is het bijzondere, dat gedicht kennen wij op scholen maar uit, met vier regels. Hmm. En in het boek, eh, daar, daar staan de, is het hele gedicht ontstaan. Want het is veel langer. Dat is veel langer. In ieder geval, in de boeken ja. het veel langer. Eh, Dit is geschiedenis van ver weg. Heb je daar onderzoek naar moeten doen? Of was het bekend wat er allemaal eh, toen gebeurd is? Dat hebben alle vogelanesters, dus het oude... Ja, dat is bestaand. Dat is bestaand, dat wist ik. En dat vond ik wel leuk om dan gewoon te onderzoeken. Hoe zou het verder gaan, dat gedicht? En in welk verband is dat gebracht? De, de monnik, die een liefdesgedicht schrijft, is op zichzelf al bijzonder. En daar heb ik, uh, dat heb ik uitgebreid hè, tot, tot die relatie die tot een concreet verhaal eigenlijk. Tot een concreet verhaal. Ja. Dat is de basis eigenlijk. Ja, dat is de inspiratie geweest ook om het te maken. Want gaat het gedicht verder ook over die twee mensen? Of dat juist niet? Ah, nee, de Boudewijn, eh, dat, dat, dat, dat heb je verzonnen. Dus eh, dat, dat, dat stopt op een zeker moment het verhaal. Maar het verhaal gaat verder met Marianne. Ja, ja. Want Marianne moet toch een plek krijgen. En in die tijd was ongewenst zwangerschap was een probleem. Ja. En Marianne wordt eh, eigenlijk met een deal komt ze bij Lodewijk de Bijen. En, het speelt zich af in Zuid-België, in Tuin. En eh, daar krijgt zij gewoon zogenaamd eh, de relatie met hem, die op eh, kruistocht was. En ze hadden dat zo verzonnen. Want op kruistocht zijn de meesten kwamen niet terug. Dus ze dachten ze dat was wel, dat was snor, maar hij kwam wel terug. En Marianne krijgt nog meer kinderen bij hem. En uiteindelijk moet ze daar toch wel vluchten, omdat de waarheid van dat andere kind toch boven kwam. En dan vlucht ze en dan moet ze met de kinderen moet ze toch de kost verdienen spannend boek, denk ik. Dus uh, denk ik voor mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in, in, een spannende verhaal. En misschien een beetje van gossipverhalen. Maar ook toch een heel klein beetje geschiedenis. Mhm. En toch ook een beetje in de maling genomen willen worden. <laughs> is dit een prachtig verhaal. Ja. nou dat is in ieder geval de promotie van het verhaal. En eh, wanneer komt het boek uit of is het er al? Het boek is er al, maar officieel wordt het, eh, krijgt het de lancering op 11 maart. En dat wordt feestelijk, wordt dat krijg het, eh, ja, gaat het zijn daglicht zien. Hè? Er is een, eh, zanggroep aanwezig. Oké. ik mag er ook zelf zijn natuurlijk. En de auteur die vertelt ook wat over het boek? Ik vertel wat over eh, het boek en wat over het manier van schrijven. En als je het boek wil hebben, dan gaat hij ook nog een handtekening zetten in het boek als, als hij dat wil? Ja, en voor een iets minder prijs. Hè? We krijgen mensen die avond een gesieerd exemplaar. Is, zet er iets op de sociale media waar mensen kunnen volgen? Ik heb een eigen website. Ja? En dat is schrijver punt en Harcourt met dubbel K, O-E-R, NL. Harm, dankjewel voor het gesprek. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. zeg maar niets meer. Laat me maar gaan, wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer, ik weet jij kijkt nu op me neer. Maar straks als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Ach, zeg maar niets meer ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van geweldige song van Robbie Williams hier bij ZVL op deze zondagmorgen. Het is een mooie zondagmorgen met een veelbelovende dag met hoge temperaturen. Een graad of 17 wordt het, waarschijnlijk 19 in Westdorpen. Dus het is geweldig vandaag. En ook eh, wel weer leuk voor de optocht in Ossenisse eh, vanmiddag. Want daar gaan ze natuurlijk de laatste carnavalsoptocht houden van het seizoen. Ik weet alleen niet wanneer ze dan hun askruisje gaan halen. Want heb jij dat gedaan? Wel carnaval gevierd en afgelopen woensdag toch stiekem geen askruisje gehaald. Hmm, ben je dan wel een echte carnavalsvierder? Nou, goede vraag denk ik voor mezelf en mijn eigen geweten. Hmm, ga ik maar even sussen. En intussen hoor jij Procol Harum, een van hun allergrootste hamburgen. Your business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on ceiling was too tall. Your trial. When its hands they both turned backward, and on meeting will devour. Both them signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are. op ZVL. zou denken Dynamite of Tiger Feet. Dat is een mooi nummer voor de zondagmorgen bij ZVL. Maar dat is toch niet zo. Wij kozen vandaag voor een van hun andere kleine ritjes. The Secrets That You Keep. Je hoorde Mud en Proco Harum met hun tweede nummer 1 hit Hamburg hier in de show. Over acht minuten gaan we beginnen aan het tweede gedeelte van de show. Leuk, dan gaan we iets meer tempo maken. Om je oren nog beter te verwennen. Maar ook om een beetje ja, meer tempo te krijgen op de zondagmorgen. Want we hebben genoeg gedut, zou je kunnen zeggen. Intussen wil ik je nog even wijzen op onze website. Omroepzvl.nl En vooral te gaan kijken bij agenda. Want er is vandaag heel veel te doen. Je kunt best wel je dag vullen vandaag. En de komende week eigenlijk. Ga maar eens kijken op omroepzvl.nl en dan naar agenda. En dan word je een stuk wijzer. moet toch kunnen op de zondagmorgen. Een beetje muziek à la dit. Ja, kamerbreed. Het lijkt wel de kerk, zou je kunnen zeggen. Waar we natuurlijk braaf naartoe gaan. Met z'n allen. Toch? Jawel. En ik ma Hier aan het einde van het eerste uur van de show. We worden natuurlijk Sadness Part 1. Ik ga er van tussen. Even wat eh, mededelingen, daarna het nieuws. En dan ben ik bij terug met het tweede gedeelte van de show. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Want die ging natuurlijk de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles en wat. Dat hoor je over ongeveer een half uur hier bij ZVL. En tot besluit van dit uur, Eric Clapton van 461 Ocean Boulevard. Prachtig album. Willy and the Handjive. Tot zo!